Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Ook Iran voert luchtaanvallen uit op strijders van islamitische staat in Irak. Dat melden verschillende media in Israël en de VS. Een anonieme Amerikaanse defensiefunctionaris zegt dat de VS de Iraanse inspanningen in de gaten houdt. De Iraniërs zouden in een ander deel van Irak actief zijn dan de coalitie die door de Amerikanen wordt geleid en waar Nederland ook aan meedoet. President Obama schreef de Iraanse geestelijk leider Khamenei onlangs nog een brief over de strijd tegen IS. De politie heeft in de woningen van mogelijke jihadisten in Nederland onlangs een automatisch wapen en informatiemateriaal over explosieven gevonden. Dat zei de baas van het Openbaar Ministerie Bolhaar in Nieuwsuur. Hij noemde dat verontrustend, ook al staat volgens hem nog niet vast dat de verdachten plannen hadden voor aanslagen in eigen land. Er lopen nu zo'n 50 onderzoeken tegen in totaal 70 jihadverdachten. Door een seine wisselstoring rond Rotterdam zijn vannacht vijf treinen met in totaal zo'n 200 inzittenden gestrand. De NS bestelde bussen en taxis om de reizigers thuis te krijgen, maar dat duurde wel even. Midden in de nacht waren chauffeurs en materieel niet zo snel geregeld. De bussen haalden eerst reizigers uit treinen en daarna werden de achtergebleven mensen van de stations opgehaald. Het treinverkeer rond Rotterdam is inmiddels weer op gang gekomen. Sony Pictures is vorige week gehackt. Het filmbedrijf in Californië had daardoor grote computerproblemen... en zeker vijf films die nog niet uit zijn... zijn sindsdien al illegaal via internet te downloaden. Of dat een direct gevolg is van de hack is nog niet duidelijk. De FBI onderzoekt de aanval. Daarbij wordt ook gedacht aan betrokkenheid van Noord-Korea... omdat dat land boos is over een komedie... over een moordcomplot tegen leider Kim Jong-un. Die komt met kerst bij Sony uit. Dan nog het weer bewolkt en droog met minima nu nog het rond het vriespunt.